7 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft vannacht bij de VN stilgestaan bij de ramp met vlucht MH17. De pijn van het verlies van 196 landgenoten zal nog vele jaren blijven, zei hij. De premier herhaalde dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoordelijken voor de ramp zijn berecht. De politiechef van Ferguson heeft in een videoboodschap zijn excuses aangeboden aan de ouders van Michael Brown, die in augustus werd doodgeschoten. Het lichaam van de jongen is veel te lang op straat blijven liggen, zei hij. Hij zei ook dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de fouten die gemaakt zijn. Burgemeester Van Zanen van Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad zijn boos over de uitzetting van een Somalische man. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum in Utrecht gehaald na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Teven. Dat gebeurde buiten medeweten van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan de uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters bespreken. Op de metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd door agenten nadat de Iraakse premier Abadi heeft gezegd dat IS-strijders aanslagen op de metro wilden voorbereiden. De burgemeester van New York heeft de burgers gerustgesteld. Hij zegt dat er geen specifieke dreiging is. En Nederland krijgt definitief weer een ambassadeur in Suriname. Suriname heeft ingestemd met het ambassadeurschap van Ernst Noorman. Hij is sinds juni vorig jaar al tijdelijk zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De vorige ambassadeur werd teruggeroepen toen de amnestiewet in Suriname werd verruimd. Daardoor gingen de verdachten van de decembermoorden, onder wie Desi Bouterse, vrij uit. Suriname stuurt ook nu weer een ambassadeur naar Nederland. Het weer in het zuidoosten en het oosten schijnt nog even de zon, maar vanuit het westen wordt het overal bewolkt en dan kan er wat regen of motregen vallen.